Zes uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De meeste oppositiepartijen in de Tweede Kamer vinden het kabinetsbesluit om de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen niet ver genoeg gaan. Ze willen dat het voorstel direct wordt ingetrokken. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie zijn wel tevreden over het kabinetsbesluit. Deze partijen waren toch al geen voorstander van het plan, maar hadden er wel voor getekend in het regeerakkoord. Het besluit van het kabinet volgt op de aankondiging door Unilever... dat het zijn hoofdkantoor toch niet van Londen naar Rotterdam verplaatst. Premier Rutte noemt die beslissing teleurstellend. In de Verenigde Staten heeft de Senaat het debat over kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh beëindigd. En daarmee is de weg vrij om eventueel morgen al over de definitieve voordracht van Kavanaugh te stemmen. Het is nog steeds niet zeker of Kavanaugh die stemming overleeft. Drie republikeinse en één democratische senator zouden nog over hun stem twijfelen. Kavanaughs kandidatuur is omstreden na een aantal beschuldigingen van seksueel wangedrag in zijn jeugd. Frankrijk heeft een eerbetoon gebracht aan de overleden chansonnier Charles Aznavour. President Macron noemde Aznavour bij de ceremonie in Parijs een van de gezichten van Frankrijk. Het Franse publiek was massaal op de ceremonie afgekomen. Aznavours kist was bedekt met een Franse vlag. En daarachter lag een krans in de kleuren van de vlag van Armenië. Het land waar de ouders van Aznavour vandaan kwamen. Ook de Armeense president was bij de ceremonie aanwezig. Aanstaande woensdag is een nationale actiedag om geld op te halen... voor de slachtoffers van het natuurgeweld op het Indonesische eiland Sulawesi. Dat hebben de NPO en de samenwerkende hulporganisaties bekendgemaakt. Vanaf 12 uur zullen op radio en televisie de hele dag updates worden uitgezonden... vanuit Museum Beeld en Geluid in Hilversum. Ook publiek is welkom. Aan het einde van de avond wordt bekendgemaakt hoeveel geld er is opgehaald... met de actie Nederland helpt Sulawesi. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af naar 5 graden in het noorden tot 12 in het zuiden. Morgen start zonnig, maar later neemt de kans op bewolking toe... met regen in het westen. Het wordt warm met 18 graden op de Wadden tot 24 in het zuidoosten. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep, 6 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Den Helder tussen Akersloot en Heilo, 8 minuten. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid tussen Knoop het Watergaasmeer...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 op internet. www.zfmzandvoort.nl Imagine yourself. Everywhere you see, there are people, and their people are smiling, and everyone is having a good time, and the people are loving one another, sharing with one another. Imagine a world where there's only peace, where there's no anger, where there's no hate, where there's no war.